De schutter is een oud-leerling van de school. De voormalig bassist van punkband De Heide Roosjes blijft langer in voorarrest. Fred H. werd in februari opgepakt voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat deed hij in een besloten netwerk, zegt deze verslaggever van L1. Hij kreeg daar afbeeldingen, verspreidde die ook, want anderen konden daar ook weer bij. En volgens justitie zijn er zelfs aanwijzingen dat hij dat in 2016 ook al deed. Maar dat wordt nog onderzocht. En dat allemaal leidt ertoe dat de rechtbank het nou niet verstandig vindt om Fred H. vrij te laten naar ruim drie maanden hechtenis blijft hij dus vastzitten. Ook tijdens deze spits moeten mensen die normaal met de trein gaan weer creatief zijn. In bijna het hele land rijdt er niks door een staking van NS-personeel. De vakbonden zijn niet blij met de geboden loonsverhoging. En ook willen ze betere arbeidsomstandigheden. Reizigers reageren wisselend op de staking. Ja, het is een beetje twee, eh, twee kanten. De ene kant snap je het natuurlijk en eh, je moet iets doen om, eh, om je te laten horen. Maar aan de andere kant, ja, het is wel vervelend gewoon eh, voor, voor de reizigers. Eh, dus ik heb, ja, ik heb er begrip voor, maar voor mezelf is het gewoon best irritant. En het Nederlands elftal voetbalt vanavond tegen Malta... voor de kwalificatie voor het WK voetbal komende zomer. En ondanks dat het de laatste wedstrijd is van het seizoen... en Oranje tegen voetbaldwerg Malta speelt... wil bondscoach Koeman dat zijn team er volle bak voor gaat. Iedere interland is een interland om, eh, om je uiterste best te doen en goed te spelen. Want eh, je neemt alles mee, ook weer straks na de periode van september. Dus eh, spelers voelen dat, zien dat. daarom is het ook niet slecht om af en toe te veranderen. En we hebben gewoon een hele goede brede selectie. En eh, het is het Nederlands zelf, het is een eer waarvoor, je speelt. We spelen thuis en... Eh, ik denk dat dat wel redenen zijn om, uh, om volle bak te gaan. Het is de tweede wedstrijd voor Nederland in de reeks kwalificatiewedstrijden. Zaterdag werd er met 2-0 gewonnen van Finland. Oranje is tot met november bezig met kwalificatiewedstrijden voor het WK. Het weer, er trekt vooral over het zuiden nog een bui over. Op veel plekken is de zon al doorgebroken en die blijft voorlopig ook met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 25 graden. Morgen al een lekker zonnig dagje bij een graad of 20. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral eh, aansluiten op de A4 en op de A27. Eerst de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer heb je een kwartier vertraging.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 maar ze waren te laat met het aanmelden van de staking, zegt de NS. De verdachte die eind maart in Amsterdam vijf mensen neerstak... is een Oekraïense militair die was gedeserteerd... Al voor zijn vertrek uit Oekraïne had hij gezegd dat hij in een Europese gevangenis wilde belanden. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Prinses Amalia heeft haar arm gebroken na een val van haar paard. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst moet ze worden geopereerd aan haar breuk. Het weer, de regen trekt via het oosten weg en het klaart op.